Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De belangrijkste cijfers van Prinsjesdag zijn uitgelekt. Het gaat om de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau die in handen is van de NOS. Daarin staat dat de werkloosheid volgend jaar zal dalen naar 605.000 mensen. Nu zijn het er 650.000. En na vier jaar van koopkrachtverlies krijgen veel mensen weer wat meer te besteden. De economische groei wordt geraamd op 1,25 procent en het begrotingstekort daalt zoals verwacht naar 2,1 procent. De cijfers hadden tot Prinsjesdag geheim moeten blijven, maar dat is ook dit jaar niet gelukt. Mensen die recht hebben op een plek in een zorginstelling hoeven daar niet binnen een jaar gebruik van te maken. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd aan de Tweede Kamer. De toegangseisen voor bijvoorbeeld verpleeghuizen worden strenger en de Tweede Kamer was bang dat daardoor een run op de instellingen zou ontstaan. Maar Van Rijn zegt dat wie nu een indicatie heeft daar ook later nog gebruik van kan maken. In Barcelona is vandaag massaal gedemonstreerd voor een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. De schattingen van het aantal betogers variëren van een half miljoen tot 1,8 miljoen. Er waren veel Catalaanse vlaggen te zien, maar ook Schotse, omdat de Schotten zich volgende week over onafhankelijkheid mogen uitspreken. Veel Catalanen willen dat ook, maar volgens de Spaanse grondwet is zo'n referendum niet mogelijk en het Spaanse parlement weigert dat te veranderen. Op Curaçao is bijna geen tomaat meer te krijgen. Dat komt doordat Venezuela een exportverbod heeft ingesteld voor groente en fruit. De meeste tomaten op Curaçao komen uit Venezuela, maar dat land kampt zelf met tekorten. Dat komt mede door de smokkel van groente en fruit naar Colombia, waar de verkoopprijzen hoger liggen. Door het exportverbod is de aanvoer van tomaten op Curaçao stil komen te liggen en ook andere groente- en fruitsoorten dreigen er schaars te worden. Het weer, blijft droog. Vannacht kans op mist. Morgenochtend lost die langzaam op en daarna schijnt geregeld de zon.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 Tonight there is nothing don't worry about those ghosts no more. van eh, Art Garfunkel was dat met eh, Another Lullaby. Giel Belen, hij had het er van de week over. I fell in love with you long The First Aid Kit. I couldn't promise you anything if it was all a mistake. Then I guess we're both. if it was all a mistake, then I guess. Lost You a Long Time Ago. Ja, Giel Beelen, ik zei het net al, die had het erover eh, in de wereldwijd door, eh, over deze groep. The First Aid Kit. Prachtige liedjes, ook een beetje country-achtige sfeer. Maar een, eh, een groep om naar te luisteren en ook een groep waar we nog heel veel van, van zullen horen. Althans, als ik Giel Belen mag geloven. Nou, ik kan het helemaal beamen. ik heb een paar nummers beluisterd en het klinkt allemaal ja, alsof engeltjes zeg maar je oren kietelen. We hebben hier in Nederland ook eh, goede artiesten, goede zangeressen met name ook. Anita Meijer is er een van. You ask me if I love you, and I choke, on my reply. I'd rather hurt you on a sleep than mislead you with a lie. mensen die eh, onlangs het eh, programma... Eh, de beste singer-songwriters... nee, de beste zangers van Nederland, zo moet ik het zeggen... in Ahoy hebben gezien. hebben ook Anita Meijer gezien. En ook kunnen waarnemen, kunnen horen... dat ze nog steeds heel goed bij stem is. Sometimes When I Touch. Dit was Anita Meijer. Nog maar een paar maanden geleden, luisteraars, had ik in mijn uitzending bij een ander radiostation live in de studio George van, George van der Pannen. En George die zingt eh, Nederlands repertoire. Hij heeft een aantal eigen liedjes in mijn uitzending toen gezongen. Hij zou meegaan doen aan The Voice of Holland. Nou, dat heeft hem geen wind eieren gelegd, moet ik zeggen. Hij heeft meegedaan. En nu een grote hit met Zeg me dat het niet zo is. Een nummer oorspronkelijk van Frank Boeien. We gaan even van Frank Boeien genieten, want George van der Pannen heeft zijn versie nog niet op de harde schijf gezet. Eh, het is natuurlijk wel te beluisteren via eh, de site van RTL 4, eh, The Voice of Holland. Daar staat nog een fragment op van de auditie van George van der Pannen bij The Voice of Holland met het nummer.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 en komt hij niet heel ver in de Voice of Holland... dan toch met deze plaat. Want volgens mij heeft hij daar al een hele grote hit mee te pakken. Nou, dit nummer kan nooit stuk. Altijd welkom in uh, elke uitzending uh, als het gaat om mooie ballads.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 Will life would still go? ik heb begrepen dat eh, Marius van Buringen... een goede vriend en zijn, eh, en zijn vriendin, een goede vriendin van mij... Eh, ja, daar een beetje in, de, in de stress zitten in Spanje. Omdat het daar nogal brandt in de bergen vlakbij mijn huis. En ik hoop niet dat ze gevaar lopen. Dat die brand die daar verantwoordelijk is voor de verwoesting van al een aantal huizen... en evacuatie van mensen ook verantwoordelijk is voor een, uh, een stressie nacht voor Marius en Lidwien. Ik hoop het niet. Voor jullie uh, in ieder geval een heel mooi nummer. You Take My Breath Away. Sometimes it amazes me How strong the power Speciaal voor eh, Marius en Lidwien eh, was dat I've eh, seen nee, You Take My Breath Away. Het was van niemand minder dan Eva Cassidy. Een zangeres die ik altijd heel graag draai in mijn uitzendingen. Nou, Marius en Lidwien hebben dus te maken met, een, met een, een, brand in de buurt in de bergen waar ze wonen. In Denia, in de buurt van Benidorm. Nou ja, in de buurt. Je moet wel aan het fietsen hoor, als je daar naartoe wil. Maar in ieder geval, het eh, natuurgebied wordt een beetje door brand eh, eh, verwoest en bedreigd. ook ja, dieren die daarbij het slachtoffer zijn. Lees ik net op het internet. Allemaal vreselijk. Fire and Rain ga ik voor ze draaien. James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I have seen sunny days that I thought would never end. I have seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, as I was time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around. Tussen app en vloed. Op de donderdagavond tussen 10 uur en 12 uur s'nachts. Een relaxprogramma gepresenteerd door Charles Duif. j'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage. Elle je me suis assis auprès de son âme. Mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé Voor de mensen van, die uh, fan zijn van Franstalige muziek... was dit eh, niemand minder dan eh, Christophe met Arline. Zo heette het nummer. Karin Kok heeft vandaag een nare ervaring gehad. Zij heeft afscheid moeten nemen van iemand van slechts 48 jaar oud. Heel jong dus. Een begrafenis en het nummer wat ze heeft aangevraagd... van Ryan Dan, Tears of an Angel... heeft alles te maken met zoals ze de dag vandaag heeft beleefd. Karin, voor jou. Speciaal voor Karin Kok. Eh, Tears of an Angel. Nou Karin, ik hoop dat je een beetje bent bijgekomen van die eh, moeilijke dag. En eh, ik hoop dat dit soort gebeurtenissen je voor de rest van je leven zoveel mogelijk worden bespaard. Maar ja, het is nou eenmaal de harde realiteit. Hoe ouder je wordt, hoe meer krijg je te maken met mensen die om je heen wegvallen. Maar dit was wel een erge jonge persoon. 48 jaar, dat is geen leeftijd om ons te verlaten, zeg maar. Ja, Christian St. Peters, you were on my mind. This morning, you were on my mind. I said, you were on my mind. Oh, I got troubles, whoa, whoa. I got worries, whoa, whoa. I got So I went to the corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. Oh, I got troubles, oh, oh. I got worries, oh, oh. I came home. But I woke up this morning, you were on my mind. St. Peters met eh, You Were On My Mind. Ze was nog zo jong. She was so young. Prachtige stemgeluid van uh, brad David Gates. Nou, Karin en ongemerkt is dit weer een, eh, een lied wat eigenlijk een beetje ermee te maken heeft. 48 jaar. Off in the corner, the restaurant dim. He looks at her and she's smiling at him. Wish you could hear what he's trying to say. Slipped in between while the waiter's away. She is so young in the spring of her life, he in his autumn, and I know his wife. He took a chance when it came to him, then he found it's too late to start over again. Life man's only mortal and oftentimes frail. Hard to succeed, but so easy to fail. Now he must tell her of all of his past. She will be leaving, it's over at last. Left without either to love or forget hoping to undo what he's done. And yet, she was so young and so hard to resist. he always felt there was something he missed. Here comes the waiter, the bill on his tray. Only a part of the price he must pay. Cause life Gates was dat. Er is zoveel mooie muziek te vinden, luisteraars... dat het eh, soms voor mij heel moeilijk is om een keuze te maken... van wat zal ik nou vanavond is allemaal voor draaien. Maar het is me toch weer gelukt hoor vanavond. Ik ben ook eens eh, teruggedoken in het, eh, in het verre verleden. Er zijn zoveel mooie nummers. En ik kom nu op een nummer van The Far Corporation... En dan bied ik u een trapje naar de hemel. A Stairway to Heaven. to Heaven. Ja, wisten we nou maar of er ook echt een hemel bestaat. Ik heb daar zo mijn bedenkingen over. Maar eh, net met Karin Kok ben ik er samen van overtuigd... dat er natuurlijk wel iets, iets moet zijn... Eh, waarvan wij geen besef hebben... en waar we eigenlijk eh, in het leven ook niet achter zullen komen. Ja, nou wordt wel heel eh, filosofisch. Eh, nou, dat kan niet de bedoeling zijn van deze uitzending natuurlijk... dat we daar in, eh, uitgebreid op ingaan. Maar ja, ik wil het toch even noemen. En wat ik ook wil noemen is dat Marius van Buringen... mij weer op een goed idee heeft gebracht. Want hij, zij, Welen die heeft natuurlijk ook weer een nieuw album uit. En dit is een heel mooi nummer, Let It Pour. Ik heb het nog niet gehoord, Marius. niemand minder dan Welen met een nieuw nummer. Let it pour, oftewel, uh, ja, laat het maar met bakken naar beneden komen. Nou, daar zit Marius ook al op te wachten in het verre Spanje... waar een bosbrand woedt in de buurt van zijn huis. En dat gaat natuurlijk ook voor Lidwien, die daar ook mee opgezadeld zit. Nou, ik hoop dat het allemaal goed gaat vannacht. Dat de brand ver van jullie huis blijft. En eh, ik ga iets draaien voor, uh, voor Sven Duif, mijn zoon... die fan is van Kennedy Dulver pas heeft ontmoet. En eh, niet alleen Lily was hier, David Stewart was there, but also Sven was there. dit was uh, natuurlijk Candy Dulver. Ik moet er eh, bijna uit, want uh, het reclamebulletin en het nieuws zitten weer aan te komen rond de klok van 11 uur. En dat betekent dat ik straks nog een vol uur bij u terug ben bij ZFM Zandvoort met het tweede uur van Tussen App en Vloed met nog veel meer mooie muziek. Maar ik ga dus even uit met Take Me to the Church van Hozier. En nou ja, het laatste fragment daarvan duurt nog een minuutje. En dan komen reclame, Niels reclame voorbij. Tot straks, tot in het tweede uur. Blijf luisteren.